Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Den Haag zijn na de wedstrijd Nederlands elftal 20 mensen opgepakt. 150 mensen waren afgekomen op een oproep via sociale media om vanavond te gaan rellen op het Jongbloedplein. Daar bekogelden ze de politie met eieren, vuurwerk en flessen. Ook waren er vechtpartijtjes. De mobiele eenheid dreef de groep uiteen. Volgens de politie is het inmiddels rustig op het Jongbloedplein en zijn er agenten om toezicht te houden. Burgemeester Van Aartsen is tevreden over het optreden van de politie in Den Haag. Volgens hem was dat optreden daadkrachtig, snel en effectief. Twee jaar geleden waren er na wedstrijden van het Nederlandse elftal ook rellen op het Jongbloedplein. Nederland is het Europees kampioenschap begonnen met een nederlaag. Tegen Denemarken werd het 0-1. In Kharkov kwamen de Denen al in de 23e minuut op voorsprong door een doelpunt van Kroon Deli. In dezelfde pool heeft Duitsland vanavond met 1-0 gewonnen van Portugal. Duitsland is de volgende tegenstander van Nederland. Op het strand van Oost-Duinkerken in België is een man van 35 omgekomen bij het kitesurfen. Hij werd door een windstoot de lucht ingetrokken en kwam een eind verder neer met zijn hoofd op het zand. Het ongeluk gebeurde voor de ogen van ervaren kitesurfers van een vereniging. Ze zeggen dat het zeil van het slachtoffer te groot was. Spanje accepteert Europese financiële hulp voor de Spaanse banken. Dat is de uitkomst van overleg van de ministers van Financiën van de Eurolanden. Spanje kan maximaal 100 miljard euro krijgen uit het noodfonds. De Spaanse regering kan nog niet zeggen hoeveel geld er nodig is. Het IMF zei eerder dat de Spaanse banken minimaal 40 miljard euro nodig hebben om overeind te blijven.